Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het ministerie heeft Italië om advies gevraagd over liquidaties van familieleden van kroongetuigen, meldt het VPRO-radioprogramma Bureau Buitenland. Aanleiding is de liquidatie vorige week van Redouan B., de broer van kroongetuige Nabil B., het OM heeft onder meer gesproken met onderzoeksrechter Nicola Gratteri, een bekende maffiabestrijder. Volgens hem moet Nederland zo snel mogelijk speciale anti wetgeving invoeren. Zo is in Italië samenwerking met de maffia al strafbaar, ook al heb je zelf niets strafbaars gedaan. Een verdachte van een woningoverval met dodelijke afloop in Gees in Drenthe gaat vrijuit, omdat het Openbaar Ministerie heeft gerommeld met de verklaring van een getuige. Tegen de man was 12 jaar cel geëist. De officier van justitie stopte een verklaring in het dossier... terwijl ze wist dat daar dingen in stonden die niet klopten, zegt de rechter. Bij de woningoverval twee jaar geleden in Gees overleed de 69-jarige bewoner. De verdachte die nu vrij uitgaat zou op de uitkijk hebben gestaan. De twee hoofdverdachten kregen 12 jaar cel, tegen hen was 15 jaar geëist. Schaatsfabrikant Maple Skate uit Heerenveen is failliet. Het bedrijf is bekend van de opvallende goudkleurige schaatsen... die populair werden toen Rintje Ritsma in 2004 op ging rijden. Tijdens de Olympische Winterspelen in Sochi in 2014... reed 70% van de schaatsers op ijzers van Maple Skate. Het bedrijf heeft al een tijd schulden. Er werken nog 10 mensen. De curator heeft goede hoop op een doorstart. In India is een man gearresteerd die zijn dode moeder thuis in de vrieskist bewaarde. De politie vermoedt dat hij dat deed om haar pensioen op te strijken. Volgens Indiase media was de vrouw uit Kolkata vroeger ambtenaar. Ze kreeg een staatspensioen van omgerekend ruim 600 euro per maand. Drie jaar geleden overleed ze. Haar zoon zou haar toen in de vriezer hebben gestopt. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Minima rond 5 graden. Morgen zonnig, maar in het westen meer bewolking.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 tussen Culemborg en Zaltbommel 13 kilometer. De vertraging is daar een half uur door een aanrijding... maar alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Prins Alexander... en Knopend Ridderkerk 5 kilometer en 20 minuten op onthoud.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 Go ahead. Take them on to the bridge. Take them to the bridge. Can I take them to the bridge? Yeah. Take them to the bridge. Yeah. Hit me now. Come on. Stay on the scene like a sex machine.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 My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I, I'll up and run onto oh, you. Ooh, you, ooh, I do. Oh, to you, ooh, ooh, I do. Give me one good reason why I should never make a change.